de motor En zat maar de vergetelheid Wat ik nu doe dat lijkt onmogelijk Vliegen zonder zo'n tapijt Het zweten gaat me zo goed af Zweven is heel langzaam vallen